Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het aantal coronadoden in Duitsland is de 100.000 gepasseerd, meldt het Robert Koch Instituut. De meeste doden vielen in Duitsland vorige winter... toen er dagen waren dat er meer dan 1000 mensen overleden met of aan corona. De afgelopen etmaal werden er 351 nieuwe doden geregistreerd. Vanwege de oplopende cijfers geldt sinds gisteren de 3G-regel in het openbaar vervoer in Duitsland. Waardoor reizigers alleen mee mogen als ze zijn gevaccineerd, genezen of getest. Ook voor werknemers die op locatie werken is gisteren de 3G-regel ingegaan. Het ministerie van Defensie wil dat voor meer militairen een vaccinatieplicht gaat gelden. Nu geldt de verplichte coronaprik alleen voor militairen die worden uitgezonden. Dat zou moeten worden uitgebreid naar personeel dat zich voorbereidt op een missie... of op korte termijn kan worden uitgezonden, zegt een woordvoerder van het ministerie tegen de Telegraaf. Defensie benadrukt dat er geen algemene vaccinatieplicht voor militairen komt. Maar volgens de militaire vakbond AFNP komt het daar in de praktijk wel bijna op neer. De bond is tegen een verplichte inenting voor alle militairen. De stemming bij de vergadering van het Outbreak Management Team van gisteravond was zorgelijk. Zei kinderarts en OMT-lid Karoy Ili in de talkshow Jinek. Hij wilde niet zeggen wat er is besproken in het OMT... maar zei wel dat strenge maatregelen onontkoombaar zijn. Zolang mensen zich niet laten vaccineren of met klachten de deur uitgaan... moeten we wel, zei hij. Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding zei bij Op1 dat maatregelen als de anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes niet meer genoeg zijn. Het aantal coronabesmettingen moet snel naar beneden, vindt Kuipers. Het weer. Er trekken regenbuien over van noordwest naar zuidoost. Vanmiddag is het overwegend droog. Af en toe breekt de zon door en het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 Nu geldt de verplichte prik alleen voor militairen die op missie gaan. De sfeer bij het OMT-overleg gisteravond was zorgelijk... zei OMT-lid en kinderarts Karoy Ili in Jinek. Hij wilde niet zeggen wat er is besproken in het OMT... maar zei wel dat strenge maatregelen onontkoombaar zijn. Een zoon van de Libische oud-dictator Muammar Gaddafi, Saif, mag niet meedoen aan de presidentsverkiezingen in zijn land. De kiescommissie sluit hem uit van deelname vanwege eerdere veroordelingen. Het weer. Er trekken regenbuien over van noordwest naar zuidoost. Vanmiddag is het overwegend droog en dan wordt het 6 tot 9 graden. kan niet meer, kan niet meer dansen. Twee komp op de bar, stevig vast. Rustig en bereken al mijn kansen. ESMC kwadraat, berekenen de kans dat zij vanavond met me mee wil gaan. En elke nacht dans met mij. Hey, DJ. days are coming If no one told you I hate to hear you crying Over the phone, dear For seven years running You've been a soldier But better days are coming Better days are coming for you mm. So when the night feels like forever mm, I remember what you said to me I know you've been hurt promise won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurt. song together And we'll sing your song together And we'll sing your song together And we'll sing your song together Your story's gonna change Just wait for better days You've seen too much a train that just won't come. The rain, it ain't permanent.